Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Door de coronacrisis is het aantal werknemers met een flexibel contract drastisch gedaald. In het tweede kwartaal nam het aantal flexwerkers af met 119.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 1 vijfde van hen werkte in de horeca in de bediening. Ook tienduizenden winkelmedewerkers, chauffeurs en schoonmakers kwamen in de afgelopen maanden thuis te zitten. Het aantal werknemers met een vaste baan nam de afgelopen periode juist iets toe. De maker van de eerste digitale foto is overleden. Russell Kirsch bouwde in 1957 een scanner... en voor zijn eerste foto gebruikte hij een babyfoto van zijn zoon Walden. Hij bedacht dat het handig zou zijn om een afbeelding digitaal in kleine stukjes te hakken, pixels. Voor zijn eerste foto gebruikte hij een resolutie van 176 x 176 pixels. Dat is een fractie van de vele miljoenen pixels die fotocamera's tegenwoordig gebruiken. De originele foto is inmiddels een museumstuk. Marcel Kiers is 91 jaar geworden. Reizigers uit Nederland moeten vanaf zaterdag bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse transportminister Sheps bekendgemaakt. Ook reizigers uit Frankrijk, Malta, Monaco en Aruba moeten in zelfisolatie. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte gesteld te zijn van het Britse besluit. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun intrek genomen in een nieuwe huis in de VS. De Los Angeles Times heeft ontdekt dat de twee een villa hebben gekocht in Montecito aan de kust van Californië. Het landhuis van 12 miljoen euro is 1350 vierkante meter groot. Heeft negen slaapkamers en een eigen bioscoop, gymzaal en recreatieruimte. Montecito ligt anderhalf uur rijden van Los Angeles. En onder de nieuwe plaatsgenoten van Harry en Meghan zijn vele beroemdheden... zoals Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres. Het weer. Zonne en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de dag neemt de buiigheid toe, mogelijk met onweer.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 And I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You'll be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Huh. You're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my room! Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. Kun je het voelen? Kun je het voelen?